Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Jeroen Rietbergen hoeft niet voor de rechter te komen in de zedenzaak rondom The Voice of Holland. Het Openbaar Ministerie laat alle aanklachten tegen de bandleider vallen. Rietbergen wordt beschuldigd van de verkrachting van een oud-deelnemster, maar volgens het OM is er te weinig bewijs. De advocaat van het slachtoffer noemt het onbegrijpelijk en een klap in het gezicht van haar cliënt. Oudcoach Ali B. wordt nog wel verdacht en moet volgende maand voor de rechter komen op verdenking van aanranding. En twee verkrachtingen die losstaan van The Voice. In Amsterdam is een man dagenlang door twee mannen gegijzeld na een dateafspraak. Het gebeurde vorig jaar zomer al, maar het komt pas nu naar buiten. De man van 52 dacht dat hij een afspraakje had, maar het liep toch even anders, zegt de politie. Op de afgesproken plek verschijnen twee jongens met een vuurwapen... die de man onder bedreiging van het vuurwapen meenemen naar een woning in de Rebelstraat. De man wordt vastgebonden, zijn telefoon wordt hem afgenomen. En ook nog eens 23.000 euro wordt er van zijn rekening afgeschreven. Volgens AT5 werd het huis van het slachtoffer ook nog eens leeggeroofd... terwijl die gegijzeld werd. Omdat de politie de daders nog altijd niet gevonden heeft... hebben ze nu beelden van hen gedeeld. En een Japanse man die duizenden euro's uitgaf om als hond door het leven te gaan... wil toch geen hond meer zijn. Ja, de man genaamd Toko ging een paar jaar geleden viral... nadat hij bekend maakte in een hondenpak te willen leven. En die ziet eruit als een collie en het werd op maat voor hem gemaakt. The Japanese man who identified a dog is breaking the internet after he makes his first public appearance in months to reveal his new look, taken out for a walk, rolling around on the floor and sniffing other animals at the park. Ja, het pak kostte hem 14.000 euro, maar nu vindt Toko het mooi geweest. En de grootste reden, hij moet sindsdien kruipend door het leven gaan. En dat vindt hij te belastend. Want hij zegt, de botten van honden en mensen zijn toch wel heel verschillend. Ja, het weer dan nog. Vanmiddag verspreid over het hele land flinke buien... met kans op hagel en onweer bij een graad of 17. En pas later vanavond droogt het weer eens een keer op. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.